Renate Kok met het NOS Journaal. Universiteiten verwachten komend studiejaar 5% meer studenten dan voorgaande jaren. De hogescholen gaan juist uit van 7% minder aanmeldingen. Door de coronacrisis gingen veel meer jongeren studeren... maar waar universiteiten profiteren van een groeiend aantal VWO'ers... en studenten uit het buitenland... gaan de hogescholen weer terug naar het aantal aanmeldingen van voor de crisis. In Rotterdam zijn afgelopen nacht drie explosies geweest. Doelwit waren een Feyenoordcafé en twee flatgebouwen. Bij de flats waren er projectielen in de portieken tot ontploffing gebracht. Enkele bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. In het Feyenoordcafé ontstond brand. Eerder deze week was een ander Feyenoordcafé ook al doelwit. Of er een verband is tussen al die explosies kan de politie nog niet zeggen. Australië opent de grenzen mogelijk pas weer op zijn vroegst halverwege volgend jaar. Dat zei minister Tien van Transport tegen Sky News. Ook zei hij dat hij hoopte dat er meer reisbubbels kunnen komen. Australië heeft er al één met Nieuw-Zeeland. Naar de Amerikaanse staat Georgia voert ook Florida een nieuwe, strengere kieswet in. Inwoners moeten zich voortaan nog beter kunnen identificeren... en mogen ook minder stembiljetten van anderen meenemen. Democraten in het congres van Florida zijn woedend. Zij zeggen dat stemmen met opzet moeilijk wordt gemaakt... om zo bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten. In Den Haag is gisteravond een jongen van 17 doodgestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niks meer voor hem doen. De dader of daders zijn nog spoorloos. Hier op de avond was er in dezelfde buurt ook een steekincident... en daarbij viel toen één gewonde. De politie heeft drie, man, eh, drie mensen bij dat incident aangehouden. Of al die zaken met elkaar verband houden is niet bekend. Het weer. In het zuidoosten kan er nog een buitje vallen. Elders opklaringen. En de temperatuur ligt nu iets onder het vriespunt. Later overdag is het wisselend bewolkt. Kan er ook nog af en toe een bui vallen. Het wordt wel iets zachter met 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoop Velsen is de vertraging 5 minuten. En op de N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Commonie West en Uitgeest 20 minuten oponthoud.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 Nederland heeft niet alleen interesse in de Janssen-vaccins... die in Denemarken op de plank zijn blijven liggen... maar ook in de overgebleven astrazeneca dosis van Noorwegen... zegt demissionair minister Jonge tegen de Telegraaf. Beide landen hebben het gebruik van die vaccins stopgezet... vanwege een zeer zeldzame bijwerking van trombose. In Den Haag is gisteravond een jongen van 17 doodgestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niks meer voor hem doen. De dader of daders zijn nog spoorloos. En in Rotterdam zijn afgelopen nacht drie explosies geweest. Doelwit waren een Feyenoordcafé en twee flatgebouwen. Of er een verband is tussen al die explosies kan de politie nog niet zeggen. Het weer, af en toe een bui en een graad of 13. Morgen regen. Zondag kan het 25 graden worden. Oh five in the evening I'm all up in my feelings So call your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when we're loving it up? Oh. Maybe the Nadie tiene que decírmelo. Hablas con otro. <laughs> on my boots, shoes, my shirt, my crew, my mind, my father's last name. When I get you alone, when I get you, you know, baby. When I get you alone, when I get you alone now.